Volgens de organisatoren zijn er anderhalf miljoen mensen op de been. De socialistische regering heeft een wetsvoorstel ingediend om abortus makkelijker te maken. Nu is abortus in Spanje alleen op medische indicatie toegestaan. De regering wil abortus vrijlaten tot week 14. Meisjes vanaf 16 hebben geen toestemming van hun ouders nodig. De Spaanse bisschoppen hebben de demonstratie mede georganiseerd. Ze hebben bussen, treinen en vliegtuigen gehuurd om anti-abortusbetogers uit heel Spanje gratis naar Madrid te brengen. Dirk Scheringa werkt nog aan een tweede plan om een faillissement van zijn DSB-bank te voorkomen. Dat zegt Jelle Hendricks van het steunfonds Probleemhypotheken. Het zou gaan om een ongewone oplossing die beter zou uitpakken voor klanten van DSB en geen grote bijdrage van de overheid vraagt. Tot nu toe was alleen bekend dat Scheringa praat met een Amerikaanse partij. Het gaat mogelijk om Lone Star uit Texas, een bedrijf dat bekend staat als een harde saneerder. Lone Star maakt banken weer winstgevend door grote aantallen mensen te ontslaan en wanbetalers hard aan te pakken. In Los Angeles heeft een man dagenlang dood op het balkon van zijn appartement gezeten. De 75-jarige man heeft waarschijnlijk maandag zelfmoord gepleegd door zich op zijn stoel op het balkon door het hoofd te schieten. De buren sloegen geen alarm. Ze dachten dat de man voor Halloween een pop op zijn balkon had gezet. Voor die feestdag op 31 oktober versieren veel Amerikanen hun huis met pompoenen en enge figuren. De Belg Philippe Gilbert heeft voor de tweede keer binnen een week een grote wielerklassieker op zijn naam geschreven. In de Italiaanse stad Como won hij de ronde van Lombardije. Gilbert versloeg zijn Spaanse medevluchter Samuel Sanchez in de sprint. De Belgische winnaar Gilbert ging zondag ook als eerste over de finish in Parijs Tour. Het weer vanavond en vannacht droog en koud. Plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen af en toe zon, in de ochtend mogelijk wat regen.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 Tot aan 5 uur de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. 19e jaargang zitten we alweer van de lijst. Aflevering 39 van vandaag, 16 oktober van 2009. De lijst in totaal deze week bestaande uit 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en dan ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Betekent dat ook 3 platen uit de lijst eh, moeten zijn verdwenen. Agnes met Release Me eh, verdwijnt. Na 15 weken houdt zij het voor gezien. The Killers, The World We Live In na 13 weken. En de Kings of Leon met Notions. Gisteren hoorde je hem nog eh, bij Alternative FM. En nu na 12 weken uit de lijst van Europa. Sean Kingston met Fire Burning gaat met 10 eh, plaatsen het snelst van allemaal omhoog. En Colbeck Lane met Falling For You valt het snelst van allemaal. 10 plaatsen in totaal zakt zij naar beneden. Het langst genoteerd in de lijst, net als vorige week, is dat nog steeds Anna Grace met Let The Feeling Go. In totaal staat ze daarmee alweer 17 eh, weken in de lijst van Europa. Vorige week deed ze dat nog op nummer 37. Deze week zak ze twee plaatsen en gaat ze naar 39. Ook is er voor de man op nummer 40, dat is Pitbull. Hij heeft een keer bovenaan gestaan en nu dus ook onderaan.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 Anna Grace, Let the Feeling Go. Met 17 weken staat zij dus alweer het eh, langst langs van allemaal in de lijst van Europa. Ze zakt wel naar beneden van 37 deze week naar nummer 39. En het zal dus zo'n beetje de laatste week zijn dat eh, zij in de lijst heeft gestaan. We beginnen meteen met de eerste binnenkomer op nummer 38. Want Michael Bublé die komt eh, binnenkort met de opvolger van zijn hitalbum Call Me Irresistible. 9 weken stond het album op nummer 1 in de album Top 100. En singles succes was er zeker. De singles Lost en natuurlijk het legendarische Everything haalden hoge posities in de hitlijsten. De opvolger belooft minstens eh, zo goed te gaan worden. Crazy Love heet het nieuwe album en dat kwam op 9 eh, oktober al uit in de VS. En in Nederland ligt hij vanaf vandaag in de winkels. Dus kunnen we gaan genieten van het eh, nieuwe album. Vandaag gaan we ook meteen genieten van zijn eerste single van dat nieuwe album. Haven't Met You Yet. Iets minder jazz in de plaat dan eh, we gewend zijn van Michael Bublé en daardoor iets meer ruimte voor de popmuziek.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 A Euro breakdown. patience cause I can't believe what the hell I'm hearing. And speaking of hell, it don't compare to this heat 31 van deze week. Vorige week stond ze nog op 31. In haar 14e week zak ze met Breedslow langzaamaan naar beneden. De dame die geboren werd en opgroeide in eh, Welden Garden City, wat even ten noorden ligt van Londen. Ze is de dochter van een Britse moeder en een Jamaicaanse vader. Ze heeft ook nog vijf halfbroers en een halfzus. En als kind eh, droomde ze ervan om danseres en zangeres te worden. Maar haar moeder, eh, die haar kinderen grotendeels alleen moest opvoeren, die had helaas geen geld voor de lessen. En dat een beetje de geschiedenis van Alicia Dixon. Ondertussen eh, twee singles uitgebracht. The Boy Does Nothing en natuurlijk eh, Breed Slow, die we net hoorden. Beide grote hits eh, geweest in de Euro Breakdown. De volgende binnenkomen die vinden we op nummer 34. En dat is ook een band die we vaak tegenkomen. I Got A Feeling was natuurlijk de hotste single wereldwijd die ze gemaakt hebben in de afgelopen maanden. Nummer 1 stond hij in de iTunes van Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En nummer 2 in Duitsland en Ierland. De derde single van het album The End ligt eh, nu alweer voor ons klaar. De keuze is gevallen op Meet Me Halfway. De stijl van electro en dance wordt ook voorgezet in dit nummer. Maar het is wel een rustig nummertje geworden. Dat is wel vaker is het geval. Eh, neemt Fergie weer het ravijn voor haar rekening? de vraag is natuurlijk wat jullie vinden van deze plaat. Is het de keuze? Of is het de goede keuze voor eh, onder andere de Nederlandse markt? En natuurlijk de rest van Europa. De nummer 34 is deze week in handen van de Black Eyed Peas.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 Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 38. Deze week 6 plaatsen omhoog naar 32. Onderaan de lijst op nummer 40. 6 plaatsen, 6 plaatsen verlies. Nee, 4 plaatsen zijn het er maar. Van 36 zak het naar 40 in de 16e week. Pitbull, I Know You Want Me. En de Grace, Let The Feeling Go. 17 weken in de lijst, zak 2 plaatsen naar 39. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Nieuw binnen op 38. Florida, White en Gordon met Sugar vinden we op 37. Vier plaatsen verlies in de 16e week. 13 weken in de lijst Colby Clay, Falling For You, zak van 26 naar 36. Alicia Dixon met Breed 14 weken in de lijst, van 31 zakken naar 35. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, nieuw win op 34. En Lot met Mamadou vinden we op 33. Vorige week stond zij nog op 24. En diezelfde Pixielot, maar dan met Boys and Girls, twee weken in de lijst, van 38 omhoog naar 32. Cascada Evacuate Dance Floor zakt twee plaatsen van 29 naar 31. Ondertussen alweer 14 weken in de lijst. Nummer 30, dat is één van de nieuwe binnenkomers. De hoogste van deze week. Dat Beyoncé met de eh, singles blijft smijten, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het zou wat handiger zijn als het allemaal wat overzichtelijker zou zijn. In eerste instantie zou Broken Hearted Girl en een eh, Videophone worden uitgebracht. Toen alleen Broken Hearted Girl, toen alleen Videophone, toen werd dat geen van beide. Want het werd radio. En gelijk werd in Nederland duidelijk waarom eh, radio werd gekozen. Het nummer is namelijk te horen in een van de reclames van een van onze landelijke zenders. De fans maakt het allemaal niet uit welke single eruit gebracht wordt. Ze roepen wel al, de grote fans roepen wel al sinds het begin dat het eh, radio moet worden. Omdat dat gewoon de beste plaat is van het nieuwe album van Beyoncé. Nou, ze heeft dus geluisterd naar de fans. En ze doet het ook meteen goed in Europa, want Beyoncé komt met radio binnen op nummer 30. Europa is klaar voor de nieuwe single van Beyoncé. Radio komt binnen op nummer 30 deze week in de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. Mocht je nou vrijdag geen tijd hebben, dan geven we je gewoon één herkansing. Namelijk op zaterdag tussen 7 en 9. Daar doen we alles nog even dunnetjes over. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanuit het eh, noorden klaart het voorzichtig op, maar ook vanmiddag blijven er wel enkele buien mogelijk. De noordenwind is duidelijk aanwezig en aan zee kan die zelfs tot flink kracht 7 worden. De temperatuur loopt vandaag op naar maximaal 14 graden. Vanavond is er nog een kleine buienkans, maar de komende nacht blijft het droog. Met een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. De noordenwind neemt iets in kracht af en is over land matig aan zeekrachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Morgen heeft de bewolking dan weer de overhand, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij een matige, aan zee nog vrij krachtige noordelijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 13 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait zwak uit het noorden en de temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. En daarbij is er wel kans op vorst aan de grond. Zondag is het eh, rustige herfstweer met de afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot wind uit de richting tussen noord en west. De temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden. En in de nacht naar eh, maandag hebben we dan weer afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft ook dan nog eh, droog. De temperatuur daalt wel naar een graadje of 6. Het begint toch al eh, aardig druk te worden rondom onze omgeving. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden, daar 6. A4 Delft richting Amsterdam tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer 4. A9 Alkmaar richting Diemen tussen in Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht, daar 6. Diezelfde A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3. A10 de Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en Oud-Zuid 2. Op diezelfde A10 nog eentje, de Nieuwe Meer richting Koenplein tussen Osdorp en knooppunt Koenplein. Daar staat de 5 kilometer achter elkaar. Heb ik ook nog twee waarschuwen voor je. Op de N246, dat Alkmaar richting Krommenie. Ter hoogte van hectometerpaal 37.9, dat is het eh, Marken binnen. Daar staan ze te flitsen. En ook op de N201 Hilversum richting Vreeland op de Vreelandse weg. Ter hoogte van de intratuin die daar zit. Het ritme van Zandvoort. Voor van Dam. De SOS Let The Music Play van de dame die op 17-jarige eh, leeftijd meedeed aan het zesde seizoen van American Idol. En dat het seizoen ook gewoon meteen won. En daarmee de jongste winnaar van de talentenjacht was tot nu toe. Jordan Sparks hadden we het over. Daarvoor Esme Denters, ouder 14 weken in de lijst. En onze eigen Esme blijft zitten op nummer 28. Jordan Sparks, die vonden we op 27. Tweede week met SOS Let The Music Play. En ook twee weken in de lijst The Sugar Babes. Vorige week kwamen ze binnen op 34. Deze week gaan ze 9 plaatsen omhoog naar 25.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 Wij gaan even kijken naar wat we allemaal al gehad hebben. Op nummer 30 was het de eh, nieuwe single van Beyoncé, Radio, die helemaal nieuw binnenkwam. Jordan Sparks met Battlefield, 12 weken in de lijst, zakkend van 25 naar 29. Esmee Denters, Heer blijft in de haar 14e week staan op 28. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play, twee weken nu in de lijst, gaat 5 plaatsen omhoog. En Shakira met de She-Wolf, 11 weken in de lijst, zakt 9 plaatsen van 17 naar 26. Sugar Babes Cat Sexy gaan de andere kant op, 9 plaatsen omhoog, van 34 naar 25, twee weken in de lijst. Carrie Underwood, Cowboy Casanova, die 3 weken in de lijst van 23, of eh, van 23, nee van 30 omhoog naar 24 de Ear Carry Project hoorden we net. Cat Shaky, die staat op 23, komt van 27, staat nu 3 weken in de lijst. Lady Gaga met Paparazzi staat nu 14 weken in de lijst. Zakt er 6 eh, in totaal, van 16 naar 26. En Caro Elmerat Back It Up staat nu 7 weken in de lijst, zakt er 3 naar beneden. Black Eyed Peas, I Got A Feeling staan 15 weken in de lijst en zij zakken van 19 naar nummer 20. nummer 18 is er deze week voor onze Roemeen. 13 weken, nee 3 weken in de lijst, <laughs> Edward Maya. Stereo Love gaat van 22 omhoog naar nummer 18. money to